uur. Jeroen van met het NOS Journaal. Een auto is ingereden op een groep demonstranten in de Amerikaanse stad Charlottesville... nadat rellen waren uitgebroken bij een extreemrechtse betoging. De aanslag met de auto kostte één demonstrant het leven en acht raakte gewond. De bestuurder had het gemunt op tegenstanders van de rechtsextremisten. Hij is inmiddels aangehouden. In totaal zijn 19 mensen gewond geraakt. De gemeente kondigde de noodtoestand af na de rellen. De extreemrechtse betogers protesteerden tegen het plan om een standbeeld weg te halen... van een generaal uit de burgeroorlog. Die was tegen afschaffing van de slavernij. Artsen zonder grenzen vaart voorlopig niet meer voor de kust van Libië om migranten te redden. Dat besluit neemt de organisatie omdat de Libische kustwacht vijandig zou staan tegenover de aanwezigheid van humanitaire organisaties in het gebied. De kustwacht wil een eigen reddingszone instellen en de aanwezigheid van buitenlandse schepen tegengaan. Artsen zonder grenzen is bang voor de consequenties die dat kan hebben voor migranten. Volgens ooggetuigen worden vluchtelingen vaak mishandeld door de Libische kustwacht en bovendien worden ze tegen hun zin teruggebracht naar Libië. Het treinverkeer over de Moerdijkbrug is weer helemaal hervat. Vanochtend zou de eerste trein weer over de brug rijden, maar toen was er een storing in de elektronica. ProRail is de hele dag bezig geweest die storing te verhelpen. In drie weken tijd is het spoor op de brug vervangen. De Nederlandse estafettevrouwen zijn in de finale van de 4x100 meter als laatste geëindigd. Bij de WK Atletiek in Londen waren Tessa van Schagen, Daphne Schippers, Naomi Setny en Jamil Samuel langzamer dan in de series. Het goud was voor de VS, het zilver ging naar Groot-Brittannië en het brons naar Jamaica. Ajax is het nieuwe eredivisie-seizoen begonnen met een nederlaag. Heracles won met 2-1. Vitesse heeft in het eigen Gelredom NAC verslagen. Het werd 4-1. Eerder vanavond won PSV thuis in Eindhoven met 3-2 van AZ. En Venlo versloeg Sparta met 3-0. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt in de kustprovincies. Vooral in het noordwesten is er kans op een bui. In het zuiden plaatselijk wat motregen, maar verder blijft het droog. Minima liggen rond de 12 graden. Morgen zijn de periode met zon en wordt het een graad of 20.